is dat een van zijn adviezen. Deze jonge boer snapt wel dat er wat moet gebeuren er moet perspectief komen voor de agrarische sector. Er moet gewoon realistisch gekeken worden wat is een piekbelaster. Dat kan een veehouderijbedrijf zijn, maar dat kan net zo goed een industrieel bedrijf zijn. Maar er moet gewoon herstel in natuurgebieden plaatsvinden. Eh, en het is gewoon belangrijk dat dat op korte termijn gebeurt. Door het stikstofprobleem kunnen er nu bijvoorbeeld nauwelijks huizen worden gebouwd. Het kabinet heeft bedacht dat de uitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd. Ook Remkes denkt dat het niet anders kan en hij wil dat er snel een begin wordt gemaakt. Het idee is dus om honderden grote boerenbedrijven bij natuurgebieden zo snel mogelijk uit te kopen. Oftewel boeren betalen om te zorgen dat ze stoppen met boeren. In Noord-Nederland plegen steeds meer jongeren heftige misdrijven. Het aantal jonge verdachten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe... is de afgelopen drie jaar zelfs verdubbeld, zegt het OM. Het gaat bijvoorbeeld om steekpartijen, overvallen en klusjes doen voor andere criminelen... zoals het rondbrengen van drugs. Het OM maakt zich zorgen, want de meeste jongeren zijn pas 15 of 16 als ze zulke dingen doen. En ze komen er vaak in, eh, door, eh, in terecht door andere problemen. Er zijn kinderen die al echt ver voor hun tienerleeftijd uit huis geplaatst eh, zijn. We zien ook andere problematiek in huis. Hè, financiële problemen, verslavingsproblemen. heel vaak zijn er wel problemen en kun je wel vaststellen dat het niet helemaal uit de lucht komt vallen dat er verkeerde dingen gebeuren. Op scholen en in wijken moet betere voorlichting komen... zodat jongeren geholpen worden en minder vatbaar worden voor criminelen. Acteur Alec Baldwin heeft een deal gesloten met de familie van de cameravrouw... die hij doodschoot op de set van de film Rust. Het is volgens de familie en Baldwin een vreselijk ongeluk. Er is afgesproken dat de film wordt afgemaakt... en dat de weduwnaar van de omgekomen cameravrouw producer wordt. Hij ontvangt daardoor een deel van de opbrengst. Door de afspraken gaat de rechtszaak tegen Baldwin niet meer door. Dan nog het weer. Vanavond valt er in het westen wat regen. Morgen lekker zonnig, dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen lange files in de regio Noord-Holland. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht...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 Baby, no one else ever uh, wants you uh, like I do. I'm feeling love in the deepest form. Give you the keys and all. You even me when the beef on. Tell me what you feel. Yeah. i uh, something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Slow down, love thinking it was. I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million dollars. But I changed, only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you.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 Landbouworganisatie LTO noemt het voorstel van Johan Remkes... om binnen een jaar zo'n 600 grote veehouders te laten stoppen... onmogelijk en onnodig. De Floriade gaat de gemeente Almere opnieuw meer geld kosten. Het gaat om een extra verlies van ruim 6 miljoen euro. Het totale verlies gaat inmiddels richting de 100 miljoen. De Floriade in Almere sluit komende zondag. En justitie heeft 12 jaar cel en tbs geëist tegen een man uit Ablasserdam. De 70-jarige verdachte zou 13 jongetjes tussen de 6 en 14 jaar hebben misbruikt. In de buurt stond hij bekend als opa Kees. Hij gaf de kinderen cadeautjes en wilde er seks voor terug, al dus het OM. Het weer, het is wisselend bewolkt en tussen de 17 en 21 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen uit af en toe licht regenen.